Mark Hokker met het NOS-journaal. Minister van de Steur vindt dat hij bepaalde dingen beter had moeten doen. Hij had bijvoorbeeld proactiever moeten optreden in de zaak Bakrawi... en beter moeten monitoren, zei hij in het debat in de Tweede Kamer... over de aanslagen in Brussel. Hij beloofde dat hij zijn aanpak zichtbaar zal veranderen. Het debat is op dit moment geschorst, maar gaat zo meteen verder. VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat Nederland door de uitkomst van het referendum ten onrechte een negatief imago krijgt. Door het afwijzen van het verdrag met Oekraïne worden volgens de werkgeversorganisaties grote belangen op het spel gezet. Nederland heeft juist zijn welvaart aan een open en internationale houding te danken. En dat imago loopt nu een risico, zeggen VNO-NCW en MKB Nederland. Door een groot datalek bij de Filipijnse verkiezingscommissie liggen de gegevens van 55 miljoen burgers op straat. Dat meldt Trend Micro, een groot beveiligingsbedrijf. In de database zitten gegevens van alle stemgerechtigde inwoners, ook de paspoortgegevens van 1,3 miljoen Filipino's die in het buitenland wonen en de vingerafdrukken van bijna 16 miljoen mensen zijn voor iedereen toegankelijk. Het is waarschijnlijk de grootste hack van een overheidssite ooit. ABN AMRO-topman Zalm heeft fel uitgehaald naar president Draghi van de Europese Centrale Bank. Zalm vindt dat Draghi beter op zijn handen kan gaan zitten of een kaartclubje kan beginnen, zei hij in een interview met de NOS. Zalm wijst op de rente die door Draghi steeds verder wordt verlaagd. Hij is bang dat de rente zo ver omlaag gaat dat er door spaarders straks geld moet worden bijgelegd in plaats van dat ze rente krijgen. Dat is volgens hem gevaarlijk. Mensen gaan dan contant geld in huis houden met alle risico's van dien. Salem adviseert de ECB daarvan weg te blijven. Het weer, nog wat buien, soms met hagel of onweer. Het is zo'n 10 graden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Er kan wat mist ontstaan en overdag weer af en toe zon en nog een enkele bui. Het wordt morgen 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Ipenburg 4 kilometer. Zo'n 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is daar dicht. De andere kant op richting Rotterdam bij Zoeterwoude 5 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Geldermalsen 8 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 van Utrecht naar Gorkum, bij Noorderloos 8 kilometer. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer, wel met 10 minuten vertraging.